10 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Rotterdamse haven is een partij wodka in beslag genomen... die mogelijk bestemd was voor de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De container met tienduizenden flessen stond onderin een Chinees vrachtschip. Buitenlandse Zaken onderzoekt of de doorvoer van de partij wodka... een schending is van de VN-strafmaatregelen tegen het Noord-Koreaanse regime. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif stapt op. Hij zou zich gepasseerd voelen toen hij gisteren niet was uitgenodigd... bij het bezoek van de Syrische president Assad aan Iran. Zarif was in 2015 de drijvende kracht achter de overeenkomst... waarin door zes wereldmachten afspraken werden gemaakt... over inperking van het Iraanse kernprogramma. Vorig jaar trok president Trump de Verenigde Staten terug uit die overeenkomst. Iran werd daarna hard getroffen door Amerikaanse sancties... en Zarif kwam onder zware druk te staan. Het is nog onduidelijk of president Rouhani zijn ontslag accepteert. India heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Pakistan. Volgens Pakistan hebben de Indiase gevechtsvliegtuigen... voorbij de omstreden grensregio Kashmir wel bommen laten vallen... maar is er geen schade. De spanning tussen Pakistan en India is opgelopen na een zelfmoordaanslag eerder deze maand in Kashmir, waarbij 40 Indiase militairen om het leven kwamen. De Pakistaanse terreurgroep Jais-e-Mohammed eiste de aanslag op. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft de namen bekendgemaakt van de ambassadeurs van de vrijheid. Rapper Kraantje Papi, DJ Sam Veld en zangeres Maan reizen per helikopter de 14 bevrijdingsfestivals langs die op 5 mei in het land worden gehouden. Vorig jaar trokken die festivals ruim een miljoen bezoekers. Het weer, veel zon, tot 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn nog wat problemen rond Amsterdam, want op de A10, de Ring Zuid, was een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer daardoor nog 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Daardoor ook nog 5 minuten oponthoud op de A4 richting Den Haag... tussen knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Bad Hoeverdorp. En er staat een auto met pech op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen.